Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij één bakker in Nederland strooizout uit Polen gevonden. De VWA doet onderzoek naar berichten dat het strooizout in Polen wordt verwerkt in voedsel. En dat het zout ook naar Nederland is geëxporteerd. De Nederlandse bakker had 500 kilo strooizout gekregen, waarvan al 200 kilo in brood was verwerkt. Dat is in principe ongevaarlijk, tenzij er bijvoorbeeld antivries aan het strooizout is toegevoegd. Om welke bakkerij het gaat is niet bekend. Voor zover de VWA kan nagaan zijn er geen andere bakkers in Nederland die strooizout uit Polen hebben gekregen. Op Schiphol is een vliegtuig geland met problemen aan het landingsgestel. Het toestel van de Spaanse maatschappij Boeing was juist vertrokken richting Bilbao. Kort na het opstijgen meldde de piloot dat er iets mis was met het landingsgestel en dat hij moest terugkeren. Op Schiphol werd meteen groot alarm geslagen. Hulpdiensten uit de hele regio stonden paraat. Uiteindelijk kon de Spaanse Airbus A320 veilig landen. Het neuswiel wordt nu geïnspecteerd. Pakistan vervolgt de drie weduwen van Osama Bin Laden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn ze illegaal het land binnengekomen. Twee weduwen komen uit saudi arabië de derde uit Jemen. De vrouwen woonden met Bin Laden in zijn schuilplaats in Abbottabad... waar de leider van Al-Qaeda vorig jaar werd doodgeschoten door de Amerikanen. De drie vrouwen werden bij de actie gevangen genomen. Ze riskeren vijf jaar cel. Liewe Westra heeft de vijfde etappe van Parijs-Nice gewonnen. De renner van Vakansolei ging er eh, in het laatste deel van de slotklim vandoor en bleef de andere klassemensrenners net voor. Westra staat nu tweede, op zes seconden van de Britse gele truidrager Wiggins. De Amerikaan Leipheimer staat op de derde plaats. Het weer vanavond wisselend bewolkt met lokaal kans op een mistbank. Morgen veel bewolking, maar droog en een graad of tien. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. E er staan 35 files, bij elkaar 150 kilometer. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort voor de afrit Bunschoten 5 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Dorp 9. A12 Utrecht richting Arnhem bij Driebergen 6. A13 van Den Haag naar Rotterdam voor de afrit Berkel en Roderijs 7. A15 vanuit Europoort tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 5. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht West 9. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op vanuit Gorkum tussen Hardingswald giessendam en Papendrecht 6 kilometer. A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en de brug bij Gorkum 10. Door een ongeluk zijn beide rijstroken dicht. Alleen de vluchtstrook is beschikbaar. Verkeer van Breda naar Utrecht kan beter omrijden Rijden via Den Bosch. Op de A27 naar Breda voor de brug bij Gorkum 7 kilometer.